Even kunnen met het NOS-journaal. Zo'n twee minister Blok ondertekent... waarin ze vragen om meer diversiteit op de werkvloer. Ze vinden dat het ministerie achterloopt... met het aannemen van mensen met een biculturele achtergrond. Minister Blok kwam onlangs in opspraak nadat hij op een bijeenkomst had gezegd... dat een vreedzame multiculturele samenleving nergens ter wereld bestaat... Een direct verband met de uitspraken van Blok wordt in de brief niet gelegd, maar bronnen melden aan de NOS dat het er wel degelijk een antwoord op is. Het Amsterdam UMC stopt per direct met een onderzoek onder zwangere vrouwen. Ze droegen allemaal een kindje met een ernstige groeiachterstand en kregen het middel Viagra om de groei van de placenta en de vrucht te stimuleren. Maar het middel lijkt het risico op overlijden van de baby te vergroten. Van de 93 zwangeren die Viagra kregen zijn 19 baby's kort na de geboorte overleden. Bij 90 onderzochte vrouwen die een placebo kregen overleden 9 baby's. Het Amsterdam UMC benadrukt dat de levenskans van de baby's sowieso slecht was. Minister Grapperhaus van Justitie en korpschef Akerboom doen de politiebonden een nieuw CAO-voorstel. De agenten krijgen daarin de komende 2,5 jaar 7% meer loon en meer invloed op hun roosters. De bonden liepen eerder deze maand boos weg van het overleg... omdat ze vonden dat niet genoeg werd gedaan om de werkdruk te verlagen. Twee mannen die in Landgraaf verkleed als agenten een woningoverval pleegden... hebben hoge straffen gekregen. Een man van 29 uit Kerkrade moet 14 jaar de cel in. Een man van 41 uit Heerlen 9 jaar. De twee wilden in mei 2016 een huis binnendringen om hennep te stelen... maar de bewoner verzette zich. Daarop schoot een van de indringers de bewoner neer. Die raakte zwaar gewond. De rechtbank zegt dat poging tot doodslag is bewezen.